two lanes and a crow for days. I am the little red rooster, two lanes and a crow for days. Keep everything in the farm they're gonna have drive him home. If you see my little red rooster Ontspannen moment aan het begin van eh, de zondagmorgen van GoFam. Lekker hè? De Rolling Stones. Uit de tijd dat ze nog blues speelden en niet echt keiharde rock'n'roll. Little Red Rooster. Welkom bij de show, welkom bij de zondagmorgen van GoFam. We gaan aan de slag tot 12 eh, uur met lekkere muziek en natuurlijk mooie onderwerpen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dus blijf bij me tot 12 uur. We verwennen je oren onder andere met muziek van Brad en The Guitarman. Gezellig dat je erbij bent en uh, drink met ons koffie, want wij gaan hier lekker aan de lut.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 It's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. open, but no one seems to know what it is that makes them go. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice he's just got find another place to play. een eh, James Bond film. Je weet het wel, hè? Rita Coolidge. Hier in de show op zondagmorgen. En uh, all time high. Mooie dag wordt het vandaag trouwens. Gaan of 20, 21. Dus dat komt helemaal goed. Daar hoorde je Brad. Even een uitstapje. Guitarman. Een, een nummer waar ik heel veel mooie herinneringen aan heb. Ja, eh, daar ga ik maar niet over beginnen. Want dan ben ik over een half uurtje nog niet uitgepraat. Ehm, straks eh, gaan we wel praten over andere dingen. Dat wordt wel heel kort, een minuut of vijf, met uh, Frank Littner. Hij is eh, van Foodwatch en hij gaat het hebben over ja, het uitstappen van de overheid uit een overleg met de drankindustrie. En dan met name uit het preventieakkoord. Is Foodwatch daar blij mee of niet? Je hoort straks de antwoorden hier in de Zondagmorgen van Koven. You're my angel. Now I wanna do it all for you. Right muziek van uh, Right here, right now, hier bij GoFam. En natuurlijk eh, prachtige muziek van uh, Janet Jackson, Runaway uit 1995. Want we vliegen door alle jaren heen. Eh, kijk even op onze website www.go-rtv.nl. Daar zie ik daar prachtig nieuws over een oerwoud van olifantgras in Westdorpen. <laughs> Ja, en daar maken ze toiletpapier van.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 tu reviens ravie pour te jeter à mon cou quand tu te fais petite fille pour t'asseoir sur pas de l'eau. J'aime à espérer, crédule, qu'il s'embraserait pour nous. de l'espoir. J'aime quand tes yeux couleur de brume me font un manteau de douceur.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 van een Franstalig nummer. Jij ook? Ja. Anders luister je natuurlijk niet naar Go, hè. Adamo met Jam. En Lou Reed met een prachtige ja, rock classic. Walk on the Wild Side. Over een paar minuten gaan we praten met Foodwatch over het uitstappen van de overheid uit het overleg met de drankindustrie. Eh, met name uit het eh, ja, preventieakkoord. Is dat een goed idee? Je hoort het zometeen na de Drippers en Sea of Love. you naam van de groep is eh, totaal gepast, zou je kunnen zeggen. De Hardy Drippers, allemaal rockartiesten die een suikerzoet lied maakten. Heel lang geleden. De Sea of Love. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Het besluit tot het stopzetten van een overlegtafel met de drankindustrie, en dat is vanuit de minister gekomen, dat zit Foodwatch niet lekker. Ik ga vragen hoe dat precies zit aan Frank Linder. Hij is eh, in de uitzending namens de Stichting Foodwatch. Frank, welkom. Dankjewel. Ja, de drankindustrie is al jaren bezig. Nou, meer de politiek is al jaren bezig met de drankindustrie. Maar dat heeft niks opgeleverd, hè? Nee, inderdaad. Het is, eh, dit is allemaal in het kader van het Nationaal Preventieakkoord. Om mhm. eh, Nederland uh, tegen 2040 gezonder te krijgen. en dat, dat, dat preventieakkoord, daar zitten een aantal overlegtafels bij, zoals dat heet. En, en eentje daarvan was de alcoholtafel. Ja, en daar zat de industrie samen met de overheid eh, eh, aan tafel. Er is dus vier jaar overleg nu. Eh, en nu, ja, nu wordt ineens een stekker eruit getrokken. Ja, omdat niet, de bedoeling was, Ja, de bedoeling was dat die fabrikanten zelf zouden kijken hoe ze die alcoholpercentage en misschien ook suiker konden verminderen. Ja, en eh, dat is een aantal, eh, een aantal eh, doelen. Hè. Onder andere ook problematisch alcoholgebruik. Mhm. maar we zien ook bijvoorbeeld hè, op, op alcoholische dranken... daar staat tot op heden nog helemaal niks aan... of heel weinig aan voedingswaarde... of welke ingrediënten erin zitten. Dus weinig informatie en transparantie voor de consument. Ehm, en ja, dat is, er zijn inderdaad ook reacties vanuit andere partijen die aan die tafel zaten gekomen. Ja, en daaruit blijkt dus dat, dat vooral de industrie het absoluut niet wilde hebben over wettelijke maatregelen. Eh, ja, en daarvan zeggen we, ja, als je kijkt naar eh, de negatieve invloeden van alcohol, eh, de, de staat van Nederland qua gezondheid, ja, dan, dan is het juist nu het moment waarop we wettelijke maatregelen echt toch wel nodig hebben. Zeker ook om, om, die, om die doelstellingen uit dat preventieakkoord te halen. Ja, maar nu dat overleg gestopt is, eh, gaat het dan verder? Of moeten andere mensen dan zeggen, nou, wij gaan wettelijke maatregelen? Want dat wilde eigenlijk de regering niet, hè? Eh, nee, nee. Eh, ja, wat, wat, wat Foodwatch betreft echt veel te weinig. terwijl, hè, zoals gezegd, die wetten en, en, betere regels, die hebben we nodig. Ehm, en, en ja, zelfs de, eh, de regering zelf die trekt wel eens het, eh, die maakt een vergelijking met de, eh, de campagnes tegen roken en mhm. de, tabakslobby. En, en, ja, daarvan zeggen ze ook ja, in het verleden toen we allemaal een beetje anti-roken werden en daar afspraken over gingen maken, toen hebben we de industrie niet aan tafel laten zitten met het maken van preventieve maatregelen en, en, en verboden en, dat soort zaken. Ehm, en nu inderdaad met die eh, alcoholtafel, maar ook inderdaad de tafel voor, eh, voor overgewicht. Ja, daar zit de industrie wel bij. En daarvoor zegt de regering dus ook, ja, als ze er nou eigenlijk niet bij hadden gezeten... dan hadden we eh, veel effectievere en betere afspraken kunnen maken. Ja, wat, wat dus gaat de staatssecretaris nu doen? Eh, nou ja, wij, hopen eh, van harte eh, dat inderdaad de staatssecretaris van Ooyen het, het, het, zelf oppakt, deze, deze handschoen. En ja, de, de, de industrie, ja, eigenlijk gewoon ja, wat ons betreft verband van die overlegtafels. En ja, een, een, effectieve maatregelen gaat instellen. Ja, gaan jullie als Foodwatch daar nog druk op uitoefenen? Eh, ja, dat, dat doen we altijd. Dat, <laughs> eh, <laughs> ja, zeer zeker. Nee, dat, dat zullen we absoluut eh, niet ja. nalaten. Maar ja, hoe gaat dat dan? Bel je dan de staatssecretaris van Ooyen op van u moet nu dit, u moet nu dat? Ik denk niet dat het zo gaat. Op een subtielere manier misschien? Nee, dat gaat inderdaad wel, eh, dat doen we inderdaad subtieler. Uh, al inderdaad eh, contact zoeken met, het, met de staatssecretaris en, en VWS middels uh, open brieven. Dat, dat zou een van de mogelijkheden kunnen zijn. Maar we hebben ook, ook in het recente verleden diverse petities op onze website gehad. Onder andere mhm. toen ook met het toen de BTW op groente en fruit omhoog ging, hebben we meteen aan de bel getrokken en een petitie gestart. En ook eh, eh, ja, hebben wij eh, hard geroepen en pleidooi opgericht voor een suikertax. En daar ook een online petitie over gehad. Dus ja. dat, dat zijn middelen, ja. Maar goed, jullie blijven erop hameren om dat wel voor elkaar te krijgen. Zeker naar die drankindustrie toe. En ja, als dat moet gebeuren, dan moeten jullie blijven vechten, denk ik. Ja, zeer zeker. Nee, Hoor, dat, ja. En met de mensen die mee willen vechten, want die kunnen wel zich informeren over hoe het nu zit met deze, dit besluit van Van Ooyen. Ja, uiteraard, zeer zeker. Nee, op onze website hebben wij uh, nieuwsdossiers, achtergrondinformatie en eh, alles beschikbaar. Ja. Kijk even op hè? Ja, zeker. Dat is onze website. Dan kun je het allemaal weer terugvinden. En dat de drankindustrie door de pomp moet, dat is wel duidelijk geworden.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 Hier in de show bij GoFM. En Hero. En Mariah Carey ervoor met My All. We zitten hier trouwens eh, gezellig te kletsen in de studio tijdens eh, de muziek moet niet denken dat het hier stil is hoor. Het is een gedoe, zou ik maar zeggen. Hele weergeloop met koffie, koekjes. Ja. Vandaag een mix van koekjes. Dus eh, zo'n doos met van alles erin. Zo'n trommel, zo'n eh, metalen trommel. Je kent ze wel, je ziet ze wel eens liggen in de supermarkt. Met allemaal lekkernijen. En dan hebben we het over van alles nog wat. Bijvoorbeeld dat het vandaag wel weer eh, dik 20 graden wordt hier in Zeeuws-Vlaanderen. En... Is dat nou goed nieuws of is dat nou slecht nieuws? Ja, het is leuk om straks op het terras te kunnen zitten in het zonnetje. Dat lijkt natuurlijk wel geweldig. Maar is het wel normaal? Ja, wij maken ons zorgen, maar we vinden het ook wel weer leuk. We zitten eigenlijk een beetje daar dubbel in. Misschien jij ook. Goed, een overweging zomer op de zondagmorgen. En een prachtig nummer van Houston. Luister mee naar Leon. Goedemorgen. Leon came along to see me on the road. Took the time to come backstage. and make himself known. Though we'd never been real close, as friends we'd shared sometimes. Worked the clubs once, traveled music together for a while. Leon, you've been away too long. still the way it used to be. Leon, you've been away too long to turn your back now on your family. Tomorrow I'll be in Amsterdam. He smiled and shook my hand wished me all success and said he tried to understand. But I envy you, he said, and I tried to share his loss. Told him how the road was still as tough as it was. Leon, you've been away too long. still the way it used to be. Leon, you've been away too long to turn your back now on your family. My plane flew into Amsterdam and lying in my room. I heard the news how Leon died that very afternoon. I telephoned my flowers with some words I hoped were kind. But our backstage conversation kept on coming to my mind. Leon, you've been away too long. The world ain't still the way it used to be. Leon, you've been away too long to turn your back now on your family.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 En Houston met Leon. Ja. Leon, eh, oh nee, wacht even. Houston was een veelbelovende zanger uit de jaren 70. En hij is veelbelovend gebleven. Een paar kleine hitjes. En daarna hebben we niet zoveel meer van hem gehoord, helaas. Kijk eens even naar de klok. Oh, het eerste uur is alweer bijna voorbij. Wat gaat de tijd snel. Jammer, jammer, jammer. Maar we hebben nog één prachtig nummer. Lekker, gezellig. Ook wel een eh, mooi nummer voor pubermeisjes. Won't somebody dance with me? Luister mee naar Lindsay to Paul. En daarna nog een paar violen, zal ik maar zeggen. Of een orgel, geloof ik. Wat mij betreft tot over een paar minuten. In het tweede gedeelte van de show doen we net iets meer tempo omdat het dan toch wel tegen het einde van de ochtend loopt. En misschien ben jij dan al klaar met je ontbijt. Dus tot zo. Blijf bij me. Blijf bij CoFam.